De 40 beste platen van Europa staan voor je klaar. Tot aan 5 uur ben ik bij je met alweer de 20ste jaargang Euro Breakdown. Aflevering 14 daarvan, vandaag 9 april alweer. De lijst bestaat uit 40 platen, daarvan 17 eh, dat deze week één of meerdere plekken zullen stijgen. De vier blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 16 dalers in totaal en drie nieuwe binnenkomers. Na 15 weken hadden ze het voorgezien. Lady Gaga en Beyoncé, de telefoon is klaar. Jason Derulo, What Did You Say na 16 weken. En ook The Morning After Dark, Timbaland, Nelly Furtado en So Shy na 16 weken uit de lijst verdwenen. Snel stijgen deze week in handen van Cascada. Dangerous gaat 8 plaatsen omhoog in totaal. En de daler is Owl City. Fennel Twilight gaat in totaal 14 plaatsen naar beneden. En is dus eh, zo'n beetje klaar in Europa. Die ook bijna aan het eind is, dat is uh, eh, Cheryl Cole. Fight for This Love staat wel alweer 19 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 33. En zometeen komen we haar tegen op nummer 36. Op nummer 37 komen we deze week alweer de eerste nieuwe binnenkomer tegen. Twee maanden geleden hoorde ik deze plaat voor het eerst voorbij komen. Toen dacht ik, de tekst ken ik wel, maar het is wel op een hele andere manier gebracht, dit nummer. De Baseballs is een eh, Duitse groep en die covert allemaal nieuwe nummers. Geniet ervan. Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag.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 dame uit de meidengroep Girls Aloud. En natuurlijk over Cheryl Cole, Fight for This Love. Ondertussen alweer 19 eh, weken lang in de lijst van Europa. Vorige week stond ze met deze plaat nog op 33. En deze week zak Fight for This Love drie plaatsen naar beneden naar 36. De single Fight for This Love werd eh, trouwens verkozen tot best verkopende single van 2009 in de United Kingdom. Het is ook niet gek dat het nummer eh, deze positie behaald heeft. Ondertussen heeft ze alweer haar volgende single klaarstaan. De keuze voor de volgende single die is gevallen op Parachute. Het nummer stapt in de voetsporen van eh, Fight for the Love. En ook deze single zal dan ongetwijfeld wel weer een grote hit gaan worden voor Cheryl Cole. En voor trouwens Fight for the Love horen we Umbrella van de Baseballs. De band die covert alle nieuwe platen. Ze hebben ze ook covers gemaakt van eh, Maroon 5, Robbie Williams, Kate Perry, Usher, Plain White Tees, Leona Lewis en zelfs van de Sister Sisters. Maar je hoort het, het is niet eh, zomaar een koffer die ze maken. Ze doen een heuse eigen stijl eroverheen. Verschillende muziekfora's wordt het zelfs een beetje de Elvis-stijl genoemd die ze eroverheen gooien. De eerste single is dus Umbrella, een koffer van Rihanna. En er wordt wel gezegd eh, dat mensen Rihanna moe zijn. Nou, deze plaat is toch wel heel anders dan we gewend zijn van eh, Rihanna. De baseballs waren dat met Umbrella op 37, Sheryl Cole Fight for the Love op 36... En ook de nieuwe single van Sheryl Cole staat alweer in de lijst van Europa. Op nummer 32 is dit Parachute. zaterdagmiddag tussen 3 en 5. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me.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 Grammar for Why Don't You? Toen kwamen ze binnen op eh, nummer 34. Deze week gaan ze omhoog naar 31. Op nummer 40 vinden we dan twee plaatsen verlies in de 16e week. Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember? Mary J. Blight, I Am stond vorige week nog op 36. Zak deze week naar 39. Edward Maya, This Is My Life. 12 weken in de lijst van 37 zakken naar 38. Op 37 dan nieuw binnen de baseballs Umbrella. 36 is er voor Share Cole Call, Fight for This Love. 19 weken alweer in de lijst van 33 zakt ze wel naar 36. Vijf plaatsen verlies in de 14e week Rihanna met Hart. Madonna Revolver die levert er 12 in. In haar 14e week zak zij van 22 naar 34. 33 is er dan voor Alicia Keys. Try Sleeping With A Broken Heart. In haar 14e week zak ze 7 plaatsen naar beneden. Sheryl Cole met Parachute komt deze week nieuw binnen op 32. Grammophone Why Don't You. Twee weken dus in lijsten van 34 omhoog naar nummer 31. Nummer 30 slaan we over, dat is Alexander Burke, de Bad Boys. 13 weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Van 23 zak ze deze week wel naar eh, nummer 30. En nummer 29 is er van, uh, voor Ryan Taylor. Een druk mannetje op dit moment. De laatste tijd was hij eh, veel in de studio te vinden. Maar niet alleen. Hij stond daar namelijk samen met Beyoncé, Jordan Sparks en Leona Lewis onder andere. Daarnaast maakte hij eh, zijn eigen band One Republic vorig jaar zijn comeback. En het lijkt erop dat Ryan Taylor die unieke producties eh, voor zichzelf heeft gehouden. All the Right Moves heeft er wel lang over gedaan om een hit te worden in Europa, maar dat maakt de single er helemaal niet minder om. Het is wel wat anders dan we gewend zijn van The eh, One Republic. Ook de vocalen klinken anders dan de voorgaande singles. Maar het alles maakt toch wel weer een heel lekker nummertje. Op nummer 29 komen ze nieuw binnen.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 Jamie Column doet het met eh, Don't Stop the Music. En aan het begin van eh, dit uur horen we natuurlijk ook de baseballs met Umbrella. Ook een origineel nummer van Rihanna. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag ook weer een mooie dag met flinke zonnige periodes. De wind werd uit het noordwesten is zwak tot matige van kracht. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 14 graden. Vanavond en de komende nacht uh, eh, breidt het hoge drukgebied Lancelot zich uit naar het noorden. Daardoor komt de storing bij ons eh, zwak uit het noorden. Daardoor weer flinke opklaring, maar er kunnen ook enkele mistbanken ontstaan. Het blijft wel droog en het koelt af naar een graadje of 4. Morgen is het ook weer prachtig lenteweer en zijn er opnieuw flinke periodes met zon en het blijft droog. De noordelijke wind is overwegend matig van kracht. Temperatuur stijgt naar waarde tussen de 11 en 13 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is het dan weer vrij helder. Bij een overwegend matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar ongeveer 3 graden. Zondag zijn er opnieuw flinke zonnige periodes en blijft het nog altijd droog. De noordoostwind waait aan zee soms eh, vrij krachtig. De temperatuur stijgt dan in de middag naar maximaal 11 graden. Zondagavond, maandagnacht hebben we weer de afwisseling van wolkenvelden en eh, opklaringen. Het blijft ook dan droog en er waait een overwegend matige noordoostelijke wind. Temperatuur die daalt ongeveer 4 graden boven het vriespunt, dus dat scheelt weer. Ook na het weekend eh, houden we mooi lekker lenteweer. Dus we gaan gewoon door met dat eh, flinke zonnetje. Jamie Collum hoorden we net. Don't Stop The Music. Die blijft trouwens zitten op nummer 27. Nummer 26 is eh, voor Shakira. Vorige week kwam zij binnen met Gypsy op nummer 32. En deze week gaat ze dus 6 plaatsen verder omhoog. Now the homecoming kind. Take the and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them. And I won't back already bit me. I won't too young to you gon' quit Cause I'm a gypsy. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. I don't make agreements, just like a gypsy. And I won't back down cause life's already bit me. I won't climb I'm too young to cry you will with quit me. Cause I'm a gypsy. And I say, hey you say no. Ain't it just the way life goes? People feel what they don't know. Come along for the ride, oh yeah. Come along for the ride, ooh. Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements. I'm a gypsy. bro. such a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God. blokje van eh, drie dames achter elkaar aan. We hebben het over Shakira, Gabriella Chilmi en Alicia Keys. Dat zijn drie dames die helemaal geen eh, talentenjacht nodig gehad hebben om in de muziekwereld terecht te komen. Shakira kennen we natuurlijk allemaal. Met haar single Gypsy gaat ze nu van 32 naar 26. Gabriella Chilmi on a mission. Vier weken staat ze nu in de lijst van 28 gaat ze omhoog naar 25. En Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2. Drie weken nu in de lijst. Vorige week nog op 31, deze week omhoog naar nummer 24. En nummer 23 is er weer voor een uh, dame. Een Roemeense dan. Dit is Ina met Love. die we in Europa pas leren kennen met haar single Had in 2009. Eind 2009 haalde ze daarmee de tweede plek in de Nederlandse top 40. Daarna Deja Vu, die kwam niet verder dan plek 7. En nu dus de single Love, die nog steeds ook in de Nederlandse top 40 staat. Daar op de 19e plek. Als we heel Europa bij elkaar tellen, komen we niet verder dan een 23e plek voor Ina met Love. nummer 30 deze week voor Alexander Burkede. Bad Boys, 13 weken alweer in de lijst van 23 saxen naar 30. One Republic, All the Right Moves, nieuw binnen op nummer 29. Timbaland, If We Ever Meet Again, levert drie plaatsen in in zijn 11e week. Jamie Cullum, Don't Stop the Music, is de eerste van de vier zittenblijvers op nummer 27. Shakira met Gypsy eh, gaat van 32 naar 26 in haar tweede week. Vier weken in de lijst. Gabriella Chilmi, On a Mission van 28 naar 25. En Alicia Keys, The Empire State of Mind, part 2. Nu dus zonder eh, Jay Drie weken staat ze daarmee in de lijst van 31 omhoog naar 24. Eh, Ina met Love, drie weken in de lijst van 29 omhoog naar 23. Caro Elmanat, A Night Like This staat nu 12 weken in de lijst. Levert drie plaatsen in van 19 zak naar 22. Owl City met de Fennel Twilight is de grote verliezer van deze week. 14 plaatsen in totaal leveren ze in. Van 7 zakken ze naar 21. Dat alles in hun 11e week. David Guetta Memories, 8 weken in de lijst. Ook hij levert plaatsen in. Hij zak van 11 naar nummer 20. Vorige week op nummer 20, deze week naar 19 toe. 8 weken heeft hij erover gedaan. James Morrison, Get To You. Leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, and my eyes are open. And you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a while?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 Van nummer 18 gaat hij omhoog naar nummer 17. De laatste tot aan het nieuws, dat is eh, de nummer 16. Vier weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. 24 stonden vorige week, deze week gaan ze omhoog naar nummer 16.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 Uit onderzoek blijkt dat drie paters of ex-paters die van misbruik worden beschuldigd actief zijn in het jongerenwerk of bestuursfuncties hebben. In totaal worden 23 leden van de paters Salesianen van misbruik beschuldigd. Dat speelde zich vooral af op een internaat in Serenberg. Bij de Koentunnel in Amsterdam zijn twee mannen en een vrouw aangehouden voor mensensmokkel. Hun auto werd gisteravond door de marechaussee aan de kant gezet omdat ze zonder licht reden. Daarop bleek dat een van de passagiers geen identiteitsbewijs had en illegaal in Nederland was.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 In Amsterdam is fractieleider AG Telleman van D66 opgestapt. Ze was in opspraak geraakt omdat ze tot twee keer toe de onderhandelingen met de PvdA over een Amsterdams college afbrak. Ze was boos over de benoeming van PvdA-wethouder Lodewijk Ascher tot waarnemend burgemeester na het vertrek van Job Cohen. Ook Tellemans eigen fractie was niet tevreden over haar optreden, vooral toen ze in een uitzending van Pauw en Witteman hard uithaalde naar Ascher. De D66-fractie heeft Gerolf Bouwmeester gekozen tot opvolger van Telleman, die wel lid van de fractie blijft. De PvdA in Amsterdam onderhandelt nu met de VVD en GroenLinks over de vorming van een nieuw college. In de Pauluskerk in Amsterdam-Osdorp wordt morgen een speciale mis opgedragen... ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp met het Poolse regeringsvliegtuig. De mis, die om 12 uur begint, is een initiatief van de Poolse gemeenschap in Nederland. Ook vertegenwoordigers van de Poolse ambassade in Den Haag zullen de mis bijwonen. In Bangkok zijn bij gevechten tussen aanhangers van de Thaise oppositie en de veiligheidsdiensten zeker acht mensen omgekomen. Onder hen is een Japanse cameraman van het Britse persbureau Reuters. Honderden mensen zijn gewond geraakt. Onder de gewonden zijn tientallen Thaise militairen en politiemensen. De militairen vuurden rubberkogels af op de betogers en zetten waterkanonnen en traangas in. Aanhangers van de verdreven premier Taksin eisen al weken het vertrek van de huidige premier. De tien Somalische piraten die maandag door mariniers van het fregat de Tromp werden gearresteerd, worden komende week naar Nederland gebracht. Daarna zullen ze worden overgedragen aan Duitsland, dat de piraten voor de rechter wil brengen. De tien verdachten hadden een Duits koopvaardijschip gekaapt. De Nederlandse mariniers slaagden er na een vuurgevecht in de opvarenden te bevrijden en de tien kapers te arresteren. Tot nu toe moest de Tromp opgepakte piraten steeds vrijlaten omdat ze niet konden worden vervolgd. Het weer vannacht.